Dan nou, net wel met het NOS Journaal. Patrick S., die levenslang kreeg voor de moord op Farida Zagar... heeft in hoger beroep een bekentenis afgelegd. Tot nu toe zweeg hij altijd. Maar voor het gerechtshof in Den Haag zei hij dat hij een nieuwe weg wil inslaan... en dat hij zoveel mogelijk duidelijkheid wil geven. Daarom wil hij nu ook onderzocht worden in het Pieter Centrum. Voor het hof gaf Patrick S. ook toe dat hij betrokken was bij het doodslaan van een Poolse man. De 21-jarige Farida Zagar verdween in 2010. Haar lichaam werd een jaar later verminkt teruggevonden in het Mallebos bij Spijkenisse. Patrick S. wilde haar beroven, maar toen ze begon te gillen heeft hij haar doodgestoken, zo bekende hij voor het hof. Het dodental van de rellen van vandaag en gisteren in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 26. Onder hen zijn 10 politiemensen. Er zijn ook honderden gewonden. Het zijn de ergste gewelddadigheden in het land sinds de voormalige Sovjet-Republiek in 1991 onafhankelijk werd. Nu is het relatief rustig op het centrale plein in Kiev, maar volgens correspondent David-Jan Godfroy maken de betogers zich op voor een nieuwe confrontatie met de ordentroepen. Achter de barricades staan de molotovcocktails en de stapel stenen al klaar. Er zijn het afgelopen half jaar veel minder plofkraken gepleegd. 36 tegen 93 in de eerste helft van 2013. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken doen banken steeds meer om een kraak te voorkomen. Zo worden er vaker paaltjes rond de automaten geplaatst, zodat ze niet met een auto kunnen worden geramd. En ook installeren banken vaak een verfbom in een automaat die afgaat als een sensor een ongewone beweging waarneemt. Personeelsleden van de Polare boekwinkel in Rotterdam willen die, wil die vestiging overnemen via crowdfunding. Ze zijn een actie begonnen met de naam Donner moet blijven. Ze denken tussen de kwart en een half miljoen te kunnen ophalen. Gisteren werd bekend dat de Polare winkels apart worden verkocht. Het weer, vooral in het westen soms zon, verder een enkele bui en het is een graad of 10. Morgen wordt een grijze dag met een tijdlang neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan twee korte files. Op de A15 vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse 2 kilometer.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 If I could, I just have kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel.